Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De medewerkjournale recherche die informatie zou hebben verkocht aan criminelen... handelde waarschijnlijk zonder hulp van collega's. Het Openbaar Ministerie heeft vooralsnog geen andere verdachten op het oog die bij de politie werken. Deze man werkte sinds 2009 bij de politie. Hij heeft op grote schaal informatie verkocht aan drugscriminelen en motorbendes. De Europese ministers van Justitie zijn het eens geworden over het uitwisselen van persoonsgegevens. Het akkoord moet de opsporing en vervolging van criminelen in Europa makkelijker maken. Nu is die vrije uitwisseling van informatie niet altijd mogelijk en sommige misdaden worden daardoor niet bestraft. De Verenigde Staten stoppen met het trainen van Syrische rebellen. Dat is af te leiden uit woorden van minister van Defensie Carter. Volgens de New York Times heeft het trainingsprogramma onvoldoende succes. De meeste rebellen die door de VS zijn opgeleid... werden bij de eerste gevechten met IS gedood of gevangen genomen... of ze sloegen op de vlucht. In Permarent mogen maandag maximaal 30 inwoners de speciale raadsvergadering bijwonen over de opvang van vluchtelingen. Twee weken geleden liep de raadsvergadering uit de hand toen mensen vanuit de hal de raadzaal binnendrongen. De gemeente benadrukt dat de raadsvergadering ook kan worden gevolgd via televisie en internet. Tijdens de bedevaart in Mekka zijn vorige maand zeker 1450 mensen om het leven gekomen. Het officiële cijfer staat op ruim 750, maar dat klopt niet, zegt het persbureau EP. Het baseert zijn conclusies op de opgave van 19 grote moslimlanden. De kans bestaat dus dat er nog meer moslims uit andere landen in het gedrang zijn omgekomen. Drie nieuwe bluswagens van brandweerkorpsen op de Veluwe mogen de weg niet op mogen dat niet van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De brandweerauto's zijn gebouwd voor het bestrijden van natuurbranden op de Veluwe, maar ze zijn te zwaar. Tot ze zijn aangepast werken de brandweerkorpsen weer met de oude voertuigen. Het weer droog, vannacht kan mist ontstaan, morgen in de loop van de ochtend steeds meer plaatsen zon en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5.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 De Euro Breakdown hier op ZFM eh, Zandvoort. We zijn begonnen dit uur met de nummer 16 van deze week. En die is in handen van uh, Jess Glynn. Met Hold My Hand. Zes plaatsen gezakt in een eh, negentiende week helaas. Hey, eh, er zitten twee nummer 1's uh, eh, tussen op 15 eh, en 14. Dan slaan we even over. En we gaan de nummer 13 draaien. De snelste stijger van deze week. Van 35 naar 13 in de derde week. Alle verhelden samen met Sean Frank en Lani Jane met Shades of Grey. Op 14 vonden we Major Lazer met Lean En op 15 dan David Guetta met What I Did For Love. Maar dit is de nummer 13. Oliver Heldens.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 Oliver Heldens op 13. Eh, hey, eh, kennen jullie R. Kelly nog? Althans, de liedjes van hem. Want R. Kelly weet namelijk zeker dat hij mee heeft geholpen in de slaapkamers van vele toekomstige ouders. In 1993 verscheen het debuutalbum van R. Kelly. En sindsdien eh, scoorde hij acht keer een eh, top 10 hit met eh, bijvoorbeeld I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands of Time. opvallend genoeg wordt er veel van zijn nummers genoemd als de perfecte soundtracks om de liefde op te bedrijven. Ook R. Kelly gelooft dat er duizenden kinderen rondlopen die het gevolg zijn van het luisteren naar zijn muziek. Nou, de wereld die ik heb gezien is niet dezelfde meer sinds de jaren 90 al dus R. Kelly. Er zijn een hoop kinderen buiten hoop kinderen buiten het gevolg van R. Kelly. Zo vertelde hij in een eh, interview met eh, Extra op de Amerikaanse televisie. Het had in ieder geval impact op mijn leven. Ik heb drie kinderen via dat album, zo vertelt hij. op 20 november moet er een eh, nieuw album van de zanger verschijnen. Kelly laat weten het ongekende aantal van 467 liedjes te hebben overwogen... en vond het moeilijk eh, om het terug te brengen naar het aantal dat daadwerkelijk op het album Buffet terecht is gekomen. Nou, volgens mij kennen we allemaal nog eh, wel die nummers hè, van R. Kelly. Hey, Robbie Williams dan. Robbie Williams, de 41-jarige zanger, laat weten dat hij een eh, muzikale pauze inlast... om zijn talenten te laten zien op de beeldbuis. Ik heb een aantal opties lopen die niet allemaal met muziek te maken hebben... Er is nog eh, niet zeker, maar kan je vertellen dat televisie er te maken heeft? Nou, de zanger is getrouwd met de actrice Aida Field, waarmee hij eh, twee kinderen heeft. Maar zijn vrouw heeft hem eh, laten inzien hoe leuk het acteren is. En zo Williams niet alleen interesse in acteren, maar ook in het creëren van een programma. Nou, eerder dit jaar wees hij het aanbod als jurylid van de X-Factor al af. En zal dit allemaal leiden tot ehm, ja, Robbie Williams als acteur op de televisie? Dat is de grote vraag. Hij heeft een idee voor een eh, tv-show dat hij eh, graag wil doen. En het was al lang de vraag of het eh, ging gebeuren, maar nu is het toch eindelijk zover. Dat vertelde hij tijdens zijn Let Me Entertain You Tour door Australië. Ik ben benieuwd. En ja... Ja, sorry. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, de zanger is zo trots op zijn nieuwe album... dat hij een tatoeage op zijn buik heeft laten zetten... met de naam van zijn album Purpose. Eh, zijn nieuwe aanwinst staat eh, tussen zijn al eerdere tatoeages met de tekst als eh, Forgive en die van een vogel. Het is niet de eerste keer dat Bieber een tatoeage van zijn album liet zetten. Al eerder deed hij dat met Believe. En deze actie komt een maand voor de release van zijn album. Nou, ondertussen laat Bieber weten dat hij behoorlijk boos is op de heren van One Direction. Dat ze hun album tegelijkertijd gaan uitbrengen. Hij vindt eh, dat ze profiteren van de hele media-aandacht rondom eh, Justin Bieber. Nou, ze gaan eh, niet veel op tour of doen veel interviews. Maar we praten nu wel over One Direction, dus ze krijgen weer extra promotie. Daarom brengen ze ook hun album op dezelfde datum uit als dat Purpose uitkomt. En dat is hun strategie, want dan kan mijn release datum al vaststaan. Dat zei de zanger in een interview op de radio. Het zal dus een eh, nek-en-nek race worden om de meest succesvolle release te worden. Nou, ik ben benieuwd eh, hoe dat gaat aflopen. We houden het eh, met spanning voor je in de gaten. Wij gaan ondertussen door met de Your Breakdown met de nummer 11 van deze week. Alvaro Soler met El Mismo Sol vinden we deze week op 11.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 Hey, het is half tijd. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. Je Ronnie huizen en de hits waar je op wacht. De Nederlandse top 40, Radio 50. Ja, inderdaad, de collega's van Radio 50 presenteren de Nederlandse top 40... waar ik de Europese doe. En die ga ik even een vogelvlucht eh, een beetje doornemen hoe die eruit ziet eh, van deze week. Op 40 vinden we Oliver Heldens met eh, Shades of Grey. En op 39 Doodhan, Let the River In. Op 37 is een nieuwe binnenkomer Sam Smith, Riding on the Wall. Thomas Jack met Rivers op 36. En op 31 komt Omi nieuw binnen deze week met Hula Hoop. Silento met Watch Me op 28. Major Laser met Lean op 26 eh, en Robin Schulz op, met Sugar op 25. Eh, eh, op 22 dan is een andere nieuwe binnenkomer. Niemand, niemand denk je, nee zo heet het nummer. Van Mr. Polska en Ronnie Flex. 21 dan One Direction met Drag Me Down. En op 19 hebben we ook een binnenkomer Naughty Boy met Run In Lose It All. 18 dan voor Anouk met Dominique. En 17 Avicii voor Better Day gaan we kijken naar de top 10 eh, van de Nederlandse top 40. Sunny Shining van Axwell eh, op nummer 10. Ain't Nobody Loves Me Better van Felix Jan Jasmine Thompson op 9. Eh, I Need Your Love van Shaggy Mohambi, Faidi en Kosti op 8. Uh, The Weekend Can't Feel My Face vinden we op een zevende e plek in de Nederlandse top 40. Zara Larsen met uh, Lush Life dan op 6. En R-City met Locked Away op 5. Last Frequencies op, met Reality vinden we op een vierde plek. En een van mijn eh, favorieten staat op eh, nummer 3. Dat is eh, Sigala met Easy Love. Calvin Harris en de Disciples die je net hoorden bij mij.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 Die is in handen van uh, Jess Lynn. with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face, to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. world right where I wanna be. So how can this dark cloud keep raining over me? But hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Let's go into simplicity. that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? would, you spend your whole life with me?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 En dit is RC samen met uh, Adam de Levine, Locked Away. Ook blijven zitten in hun eh, derde week. Hey, degene die wel 14 e plaatsen is gestegen. Ja, Sigala met Easy Love van 20 naar nummer 6 in hun derde week prachtige knipoog naar de Jacksons 5 natuurlijk.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 te zitten blijven die 14 eh, weken lang al eh, in de lijn staat. En vorige week op 4 eh, stond en deze week dus ook op 4. En dan heb ik het over Demi Lovato met Cool voor de Summer. Got my mind 14 weken lang in de lijst. Deze 23-jarige ex-Disney-ster, zullen we maar zeggen. Uit uh, New Mexico komt ze geloof ik, Amerika. Demi Lovato, cool voor de zomer. Deze week blijven zitten op een eh, vierde plek... wat ook meteen de hoogste notering maakte voor deze dame. En van vier gaan we naar drie, maar niet voordat we de top 3 van eh, vorige week hebben beluisterd. Hoe die er ook alweer precies uitzag. En dan zijn we meteen met de nummer 3 beginnen.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 Is daar nou helaas eh, van verstoten door een eh, andere. Justin Bieber is dit, What Do You Mean? Snel door met de nummer 2 van deze week. Zat 10 weken lang in de lijst. Vorige week nog op nummer 5.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 Vorige week nog op uh, nummer 3. Deze week dus op 1 met Marvin Gaye. We got this king says to ourselves Don't have to share secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. van Europa. 25e jaargang aflevering 41 van vrijdag 9 oktober 2015 zit er alweer op. We hadden deze week 12 stijgers, 9 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. We verwelkomen Jamie Lawson, Omi en Avicii in de lijst. En we zeggen bye-bye tegen 5 Seconds of Summer, Lina en Lost Frequencies. Ik bedank jullie eh, voor het luisteren. Volgende week zal ik er gewoon weer zijn tussen, uh, wat is het, 3 en 5. Zaterdag tussen 7 en 9 s'avonds wordt het herhaald. Ik zeg uh, bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week met aflevering 42.